van 10 uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In het betaald voetbal hebben zich opnieuw twee slachtoffers gemeld... van seksueel misbruik bij hun club. In de Volkskrant zeggen twee voormalig jeugdspelers van Sparta en FC Eindhoven... dat ze tijdens een massage zijn aangerand. Het zou zijn gebeurd in de jaren 70 en 90. De dader bij Sparta is een voormalig verzorger... die tot vorige week nog vrijwilliger was bij de club. Hij is op non-actief gesteld... Sinds begin deze maand bericht de Volkskrant over seksueel misbruik bij voetbalclubs... en zijn er meerdere ontuchtgevallen naar boven gekomen. Het UMCG in Groningen verdubbelt de capaciteit van de genderpolie. De vraag naar een behandeling voor geslachtsverandering is de afgelopen jaren gegroeid en blijft groeien. Het ziekenhuis wil 80 nieuwe mensen per jaar gaan behandelen. Nu zijn dat er 40. Volgens het ziekenhuis in Groningen moeten mensen nu soms anderhalf jaar wachten voordat ze op een eerste gesprek kunnen komen. Dat vond het ziekenhuis onacceptabel. Koning Willem-Alexander heeft jarenlang als gastvlieger voor onder meer KLM Cityhopper gewerkt. Hij vloog 21 jaar lang twee keer per maand zonder dat de passagiers dat wisten. Dat zegt de koning in een interview met de Telegraaf. Koning Willem-Alexander vloog gisteren voor het laatst in de KLM Cityhopper. Hij laat zich omscholen voor het besturen van een Boeing 737. Op een veiling in Duitsland heeft een boek van Maarten Luther 1,1 miljoen euro opgebracht. Het gaat om de eerste uitgave van Luthers beroemde 95 stellingen uit het jaar 1517. Maarten Luther was de drijvende kracht achter de reformatie in Duitsland. In zijn 95 stellingen trok hij van leer tegen de wereldse invloeden op de kerk. Dan het weer nog. Het is bewolkt en in de westelijke helft van het land kan een buitje vallen. Geleidelijk wordt het op veel plaatsen zonnig. Het kan 24 tot 29 graden worden. Morgen verdrijven regen en onweer de warmte. Op vrijdag is het wisselvallig en wordt het 17 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er is nog wat vertraging op de A27 van Utrecht naar Breda...